Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Buitenlandminister Van Weel heeft gisteravond zijn handtekening gezet... onder een principeovereenkomst met Oeganda. Het plan is om asielzoekers die in Nederland zijn afgewezen... maar niet weg willen, naar Oeganda te sturen. Daar vandaan moeten ze terug naar het land van herkomst. Maar volgens politiek verslaggever Wilke Boom... is het nog maar de vraag of het zover komt. We weten ook nog niet of een nieuw kabinet dit straks zal willen gaan voortzetten. Maar intussen kunnen VVD en BBB, de laatste twee demissionaire de regeringspartijen... Ja, in de verkiezingscampagne die nu begonnen is toch wel laten zien... dat zij ook zonder de PVV echt hun best doen om afgewezen asielzoekers het land uit te krijgen. En dat is eh, voor VVD en BBB in elk geval winst, denken ze. Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Doetinchem... heeft de politie gisteravond zeven mensen opgepakt. De gemeenteraad ging akkoord met de opvang van 100 asielzoekers. Daarna zouden agenten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk... is te zien bij Hart van Nederland. niet alleen in Doetinchem was er trouwens gedoe. Ook in Heemskerk, Noordwijk en Nieuwekerk aan de IJssel waren protesten tegen de komst van AZC's. ChatGPT stuurt mensen met vragen over psychische klachten veel te snel door naar 113 zelfmoordpreventie. Dat blijkt uit onderzoek van mijn collega's bij NOS Stories. AI-tools zouden beter eerst kunnen verwijzen naar de psycholoog of geestelijke gezondheidszorg. En we hebben er weer een medaille bij op het WK roeien. Bente Boonstra en Roos de Jong hebben goud veroverd op de dubbel 2. Dit is een wereldtitel voor Nederland. Dat kan niet meer mis. Een paar halen nog. Nederland, Roos de Jong, Bente Boonstra, wereldkampioen roeien hier in Shanghai. Voor China en voor de neutrale atleten uit Wit-Rusland. Ja, je hoorde onze commentator De Jong en Boonstra zijn de eerste Nederlanders die op dit onderdeel goud hebben gewonnen bij de vrouwen. Eerder dit jaar werden ze ook al Europees kampioen. Heb ik het weer nog voor je. Het is nu vooral nog zonnig. Later steeds meer bewolking. En dan kan er ook een spatje regen vallen in het oosten. En het wordt maximaal 17 graden.